10 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij twee wedstrijden in het amateurvoetbal zijn spelers vandaag uitgemaakt voor Zwarte Piet en roetveeg piet. Bij een wedstrijd in Emmen tussen VVV Emmen en JOS Watergraafsmeer riep een toeschouwer Zwarte Piet naar een donkere speler van de Amsterdamse club. Bij een duel tussen Sporting 70 uit Utrecht en het Arnhemse Eldenia werd een donkere speler van de Utrechtse club uitgemaakt voor Roetveeg Piet. Het duel in Emmen werd een kwartier stilgelegd. De wedstrijd in Utrecht is kort voor tijd afgefloten. Beide clubs hebben excuses aangeboden. Boeren in Flevoland gaan morgenmiddag actie voeren... langs de snelwegen A6 en A27, meldt Omroep Flevoland. Tussen half 1 en 2 uur s middags zullen de boeren... bij op- en afritten op de vluchtstrook gaan staan. De boeren zeggen niet de wegen te zullen blokkeren. Aanleiding voor het protest is het gesprek van landbouworganisaties van het Landbouwcollectief... met minister Schouten van Landbouw op maandag. Meer dan 71% van de stemgerechtigden heeft vandaag gestemd... tijdens de districtsverkiezingen in Hongkong. Dat is een recordopkomst. Volgens de exit polls krijgen democratische kandidaten... onder wie enkele voormalige leiders van de studentenprotesten... een derde van de zetels. Voor het eerst konden de inwoners van Hongkong naar de stembus... sinds er hevige protesten uitbraken tegen China's bemoeienis. De stembusgang wordt gezien als een referendum... over het beleid van de regering van Carrie Lam in Hongkong. En voor de kust van Roemenië is een schip met aan boord 14.000 schapen gekapseist. Hulpdiensten hebben de 22 Syrische bemanningsleden gered. Gevreesd wordt dat veel schapen zijn verdronken. Het schip was onderweg van Roemenië naar de havenstad Jeddah in Saudi-Arabië. Roemenië is een van de grootste schapenexporteurs van de Europese Unie. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt met vanuit het zuiden kans op dichte mist.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 Welkom bij het tweede gedeelte van de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. We zijn alweer beland aan een verzoekje verzoekje van Peter uit Volgerswaard Die vroeg aan Weeks and Company. Met die hele mooie plaat. If you're looking for fun. En om daar antwoord op te geven, blijf maar luisteren de komende uren. Dit is de Downtown Dance Show vanuit Amsterdam. Dance Radio sluit jouw weekend af. You're Looking for Fun. Nou, dan zit je goed hier bij de Downtown Dance Show. Aangevraagd door Peter deze plaat van Weeks Co. Richie Weeks, Augustus Temple, Margaret Blount en Jocelyn Brown. Met een eh, lekkere hit uit 1983, If You're Looking for Fun. En van Waard gaan we naar het volgende verzoekje. Helemaal weer in het noorden, naar Groningen. Voor Joep. Nou, de hits eh, de Jam on Revenge en Jam on It. Een jaar later kwam deze plaat uit een beetje als vervolg op eh, de Jam on It. Ik heb het over Nucleus. Met hun 12 inch uit 1985. Let's Jam. favoriete oldschool electro eh, groepen. Deze Nucleus. Met Let's Jam 1985. Speciaal voor Joep uit Groningen. Ik hoop dat hij hem inderdaad eh, hard heeft gezet op 10. Want met deze beat... Ja, dat gaat lekker. Dat gaat heel lekker. Ik kreeg wat eh, vragen over inderdaad eh, de top 100. Dat is een eh, de lijst van super classics uit de 80s en 90s. Die Dance Radio elk jaar uitzendt op oude, Oudejaarsdag. Ik was zeg op Oud en Nieuw, maar goed. Oudejaarsdag, 31 december. En mocht jij ook plaat hebben waarvan jij zegt... die horen er absoluut in thuis. Ga er maar voor zitten. Vanavond of van de week. En hier op het forum kan je dat lijstje delen. Dus pak jouw beste 10 of beste 5 platen die een lijst in de lijst mogen komen. Een plaats verdienen in de lijst. We gooien ze allemaal op elkaar. En de meeste stemmen gelden. En we zullen hem samenstellen. En je gaat hem horen op 31 december hier op Dance Radio. De ultieme lijst. Van de classics. De old school classics. De club classics. De imports. Dus even kijken. Op het forum in de herkansing is Hans. Met zijn verzoekje. En dat is geworden Starpoint. Satisfy Me Lover. Dat is inderdaad eh, van de, dacht, vijfde LP. Zeg ik dat goed? Vijfde of zesde LP inderdaad die ze uitbrachten. In dit geval 1984. De LP It's All Yours. quiet on the set. See, quiet on the set. You see, it's your boy, the you Turntable see, Godfather. You're you listening to my man Remy Jam on Dance Radio Amsterdam. Coming on, Remy. Get busy. Get busy. Get busy. For the time. Come on, girls, let's rock that. Five, five, Freddy told me every slide. DJ spinning, I said, my, my. Flash is back, flash is back, flash is fast, flash is cool. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Flash and the Furious 5 met The Adventures of the Grandmaster Flash. En zo zeiden we het vroeger, hè. Het is half elf in Groot Amsterdam. Zoals je weet hier bij de Downtown Dance Show, half elf tijd voor de mini mix Met een eh, grote knipoog naar onze, hoe zou je dat zeggen, inspirator uit eh, de beginjaren. Ik heb het over Mr. Ferry Maat. man die inderdaad helaas niet in de top 40 van radiosterren stond. Nou, wat ons betreft staat hij op nummer 1. We hem dan ook even terugblikken naar inderdaad de bond van doorstarters. Even een oldschool mix hier bij de Downtown Dance Show. Ga er maar voor zitten. Want hier komt hij. In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Downtown Dance Show, volgt nu een uitzending van de Downtown Dance Show. De -de Dance Show. soon be cool minimix van 24 november 2019. Ik hoop dat je hem weer lekker vond deze week. Breuking vroeg een plaat aan. The Gift of Dreams, Funking Size. Die heb ik verleden week of de week ervoor al gedraaid. En toen zei ik al van, als ik deze plaat draai... moet ik steeds aan een andere Funking Size denken. En dat is deze. Dus vanavond leggen we deze even op de van Breuking. Dit is de Size Gang. Ik weet dat je het lekker vindt, want dit zijn hele leuke dames hoor, die aan het dansen zijn. Good evening ladies, I am your instructor, Dr. Size. We are here to learn how to take that fat off your back. How to not make your liver quiver. To touch your knees. To see your toes for the first time in your life. Alright, everyone stand up. Straight. Get the hips right. And one, two, three, four. Hips, two, three, four. Thighs, two, three, four. Arm, legs, let's go through the door. You know you can't look great if your body's out of shape and you can't see the tip of your shoes. That's right ease. Let it flow to your knees. Concentrate on shaking your blues. No doubt about it. Okay, ladies. Now what we're gonna do now is we're gonna do the fuck aside stretch. Now stretch, now stretch, stretch, stretch. Now stretch, now stretch, now stretch, stretch them thighs. Now stretch, now stretch, now stretch, stretch, stretch, stretch. We got a lot to do to make you feel brand new from your head down to your toes doubt about it. So get the groove, let's see your body move, feel the funk, and let it grow. On and on. One, two, I touch your shoes. lift and lift them legs and lift one's toes gotta do this right. Ready? Go! And spread to the side, to the out, to the in, to the side, to the side, to the side, y'all. Yes, yes, y'all. To the back, to the front, to the front, to the back, to the front, to the back, to the front, to the back, to the front. relax, go home, practice, get your bodies together, get that fat off your back, get ready, get more. pounds, we can get together. Yeah. artiesten uit de groep van eh, Tom Brown, Elvin Flight, Claudette Washington en Dennis Bell. Die eh, geïnspireerd door het boek van Jane Fonda. Getiteld Jane Fonda's Workout in 1982. Eh, dat was een bestseller trouwens. Geïnspireerd raakt om deze plaat te maken. Javonda heeft eh, haar video Workout toen de tijd op video gezet. En dat werd de best verkochte home video van de 80s. Meer dan een miljoen exemplaren. En dat was voor heel veel mensen zelfs een reden om toenmalig een nieuwe videorecorder aan te schaffen. De Funk Gang. Een eendagsvlieg. Maar wel zo leuk. Speciaal voor ah, ah, ah, De mug weet ze weer te vinden hoor. Ook de klassieke dames zoals Stephanie Mills, ook die hebben swing gemaakt. This I Just Want Love. Fancy baby. I'm in Betty LeBron, Margie en Mari Fernandez. Ik heb het over de dames van Sweet Sensation met hun eerste 12 inch Hooked on You uit 1986. Op het Next Plateau record label. Deze promo hier bij de Downtown Dance Show. Goedenavond, nog ruim een uur te gaan. Even een heerlijke 12 inch van eh, Richard John Smith. De originele lengte, de uncut version. Een versie die eh, op de 12 inches is uitgebracht, is eh, een stukje korter dan deze.